Dat had een hoop ellende kunnen voorkomen, zei hij in een debat over het rapport Davids in de Tweede Kamer. Balkenende heeft zich lang verzet tegen een onderzoek. Uit het rapport van de commissie Davids wil de premier vooral lessen trekken voor de toekomst. Hij is het niet eens met de oppositiepartijen. Die vinden dat er destijds een fout besluit is genomen, omdat het volk een rechtelijk mandaat ontbrak. Balkenende zei dat de besluitvorming van destijds niet overgedaan kan worden. GroenLinks en de PVV overwegen een motie van wantrouwen tegen de premier... omdat ze vinden dat de Tweede Kamer verschillende keren onjuist is geïnformeerd. Balkenende erkende dat de informatievoorziening beter had gekund. Toyota moet de Amerikaanse overheid snel duidelijkheid verschaffen over technische mankementen aan enkele modellen. Het Japanse autobedrijf riep wereldwijd miljoenen auto's terug omdat het gaspedaal kan blijven hangen. Ook zijn er problemen met de remmen. Door die mankementen zijn in de Verenigde Staten waarschijnlijk tientallen mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse overheid geeft Toyota twee maanden de tijd om tekst en uitleg te geven. Door het treinongeluk in Halle rijdt ook de komende dag tussen Amsterdam en Parijs geen Thalys. Reizigers kunnen wel gebruik maken van de intercity van Amsterdam naar Brussel. Over de toedracht van het ongeluk bestaat nog geen duidelijkheid. Mogelijk zou een van de machinisten een rood sein hebben genegeerd. Bij het treinongeluk kwamen 18 mensen om het leven. In Vancouver is schaatster Annette Gerritsen op de Olympische 500 meter gevallen. Ze verloor in de eerste buitenbocht de controle. Na de eerste omloop van de 500 meter staat de Zuid-Koreaanse Lee Sang-wa aan de leiding voor de Duitse Jenny Wolf en de Chinese Wang Xing.